met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft gesproken met president Trump over de oorlog in Oekraïne. Zelensky hoopte vooral op nieuwe Amerikaanse wapens voor Oekraïne... maar krijgt hij na het gesprek voorlopig nog niet. Het gaat om lange afstandsraketten... waarmee Oekraïne Rusland ook over de grens kan raken. Het was volgens Zelensky wel een nuttig gesprek. Trump zei na afloop nog eens dat het nodig is om een deal te sluiten over een einde aan de oorlog. President Trump wil alsnog proberen om de Nationale Garde naar Chicago te sturen... en spant daarom een rechtszaak aan bij het Hoge Rechtshof. Een lagere rechtbank zette eerder een streep door de inzet van de garde... en Trump wil dat het Hoge Rechtshof dat ongedaan maakt. Volgens de president is er veel criminaliteit in de stad. Maar de burgemeester van Chicago noemt dat onzin... Trump heeft eerder het speciale korps ook al naar andere steden met een democratische burgemeester gestuurd. Daar gingen mensen toen de straat op om te protesteren tegen de komst van de garde. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van het mishandelen van een vrouw die haar hond uitliet. Ze sprak tijdens die wandeling in Raamsdonksveer jongeren aan die vuurwerk afstaken. Daarna werd ze door een van hen toegetakeld. PVV-leider Wilders heeft zijn verkiezingscampagne weer opgepakt. Wilders zat bij Vandaag in Site en zei daarbij dat andere partijen hem niet kunnen negeren als hij maar groot genoeg wordt. Het was het eerste openbare optreden van Wilders nadat hij vorige week zijn campagne opschortte... na het bericht dat opgepakte Belgische terroristen mogelijk een aanslag op hem wilden plegen. De PVV wordt door de meeste partijen uitgesloten... maar Wilders denkt dat ze dat niet zullen kunnen volhouden. Het weer vanochtend lokaal nog wat nevel, later vandaag geregeld zon, maar ook sluierbewolking. Het wordt daarbij een graad of 13. Vanavond koelt het snel af, morgen dan meer bewolking, maar ook zon... en aan de temperatuur verandert dan weinig.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 wherever you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 dan bedachten Wie verwacht er ook dat alles blijft zoals het is? Maar nooit hetzelfde aanvoelt. Het is een kwestie van het zonlicht en een kwestie van gewicht van de dingen die we doen en ook de dingen die we zien in alle landen waar we wonen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 verwacht er ook dat alles ooit zo groot kan zijn. Dat het hoger gaat dan bergen en harder dan orkaan. Dat de oceaan om die plek bij het gat dat het kan slaan. Die wacht Als je naast me ligt, je gezicht opnieuw het mooie. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.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 啊。 whispering.